7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Sri Lanka heeft de bisschop van Colombo de bevolking opgeroepen om de kalmte te bewaren. Hij vraagt de gelovigen om te bidden voor de slachtoffers van de aanslagen vandaag. Er vielen zeker 207 doden, onder wie een Nederlandse vrouw en 450 gewonden. Zeven verdachten zijn opgepakt. Het lijkt erop dat de aanslagen op kerken en hotels waren gericht tegen christenen en toeristen. In Sri Lanka geldt inmiddels een uitgaansverbod, sociale media zijn platgelegd en telefoon en internet werken niet goed, meldt het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken. In Marokko, in Rabat, zijn tegen de 10.000 mensen de straat opgegaan uit protest tegen de hoge celstraffen die de leiders van de protesten in het Rifgebied hebben gekregen. De demonstranten betoogden ook tegen de beperking van de vrijheid van meningsuiting en tegen onrecht in het algemeen. De Nederlandse wielerklassieker Amstel Gold Race is gewonnen door Mathieu van der Poel. De Nederlander leek verslagen, maar in de laatste meter sloot hij met een groepje achtervolgers aan bij drie koplopers en daarna won hij als eerste. Hij won. Hij werd eerste. Tweede werd de Italiaan Alberto Bettiol en de Deen Jacob Fugelsang eindigde als derde. Bij de vrouwen won de Poolse wielrenster Nievia Doma en Annemiek van Vleuten en Marianne Vos werden respectievelijk tweede en derde. In de eredivisie is PSV weer in punten gelijk gekomen met koploper Ajax. De club uit Eindhoven won thuis met 3-1 van ADO Den Haag. En PSV staat nu net als Ajax op 77 punten. Het heeft wel een slechter doelsaldo. Eerder op de dag verloor NAC met 2-1 van Fortuna Sittard... waardoor de degradatie voor die club steeds dichterbij komt. Excelsior tegen Willem II eindigde in 1-1. Het weer, het blijft lang zacht. Temperatuur rond 17 graden. Vannacht rond de 7 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen zon en 22 tot 26 graden. Later op de dag wat sluierwolken.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 I don't believe in superstitions or all that kind of stuff. They say you break a mirror, it's seven years of bad luck. But the ocean where some tweede uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De rubrieken De Sterren van Toen en Tiptoppers. De cover van de week mag uiteraard niet ontbreken. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. We nemen afscheid van Christy Jean en haar Near Wells met de Hank Williams klassieker You Cheating Heart. Volgende week een nieuwe keuze als het album van de maand. you cheating heart. twee van mijn favoriete George Strait songs. Het zijn twee nummer 1 hits uit 1987. Eerst luisteren we naar Ocean Front Property. Met daarna het prachtige All My Exes Live in Texas. Crossroads, nummer 1 country hit. you leave me, I won't miss you, and I won't ever take you back. Girl, your memory won't ever haunt me, cause I don't love you, and I feel by that. I got some ocean. can see I got some. Oh, Crossroads. Nummer 1 country hit. Rosanna's down in Texarkana. Wanted me to push her broom. Sweet Eileen's in Abilene. She forgot I hung the moon. And Allison's in Galveston. Somehow lost her sanity. And Dimples, who now lives in Temple's, got the law looking there's a place i didn't love to be. But all my exes live in Texas. Therefore, I reside in Tennessee. Some folks think I'm hiding. It's been rumored that I died. Cape Lee met Lyra, Queen of the Starlight Motel. Well, all right, so long. My better days have come and gone. You see, I was a mess, y'all, about as bad as they come. And I was walking through the valley at the clear blue sky till I finally found her. Tall drink of water, standing by the motel sign, and she said, "Hey there, Mister. So nice to see you. I heard you broken the law. Now we can't be too loud, and you better be quick now, just because I got a line on the hall." You're pushing me against the wall. Yeah, she said your time is up, and I've had enough now. Get your skinny ass on the floor. So if you see me tonight, they've caught a man on the run. His undercover surprise, the darling deputy's gun. How many times have I known? You see, she used to carry me all the way across the great state of Tennessee until the very day, y'all. She just couldn't, no more. Yeah, so I crawl, I drive, late December through to mid July, where the interstate was murder, but her eyes were killer, and I was looking for a place to die when she said, there, sweetheart, since you've come so far, why don't you stay here for a while? Now I don't buy none, and I'll fix you up, huh? I'll bet you heard me through the radio dial. Oh, Laura. Well, Laura, I never mean to let you down. Yeah, I'm about to climb upstairs Hop into bed just to show you I ain't messing around. So if you see me tonight, they've caught a man. Marie Duff toonaangevend in Ierland. Ze heeft ook heel wat covers op haar naam staan. Nu waagt ze zich aan Down at the Twist and Shout. De cover van deze week. You're gonna feel a little bit young again. Van Jake Owen is eind maart het album Greetings from Jake uitgebracht. Het is Jake's eerste nieuwe album in bijna drie jaar, nadat hij eind 2017 een deal sloot met Big Loud Records. Senorita is een samenwerkingsverband met Lily Pons. It ain't just about the bars. It ain't just about an umbrella and you drink. It ain't About the cars. Chopped up, dropped down, riding low in the street. And it ain't the sand on my feet. It's got me thinking I might never leave. I'm feeling words that I can't speak. But I can learn, girl, if you can keep. Yeah. Senorita, yes, I need you. On my lips like a shot Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De rubriek Sterren van Toen is het country kerkhof van dit programma. Het bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Ik plaats een gedenksteen. Blake Shelton maakt via Twitter melding van het overlijden van Earl Thomas Conley, hetgeen even later bevestigd werd door Earls broer Fred. Earl Thomas leed al langere tijd aan een vorm van dementie. Hij werd 77 jaar. Earl stond bekend om het mixen van verschillende muziekstijlen met intelligente teksten, waarbij hij vaak de regels van de traditionele country verboog. Fire and Smoke was zijn allergrootste hit. scoorde in de jaren 80 18 nummer 1 hits. De grootste hebben we zojuist gehoord, maar ook Love Out Loud en What I'd Say werden grote successen. say. There's times I feel so angry I'd put my fist right through the wall And then there's times I've come so call. I love you and I hate you all at the verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Zo af en toe komt er ook een gospel country song langs in dit programma. Het aanstekelijke Get in the Water van Emily Duff is een song waar ik niet omheen kan. with worried mind. circle They were singing about bringing peace to a place and a child who will pay in blood. High upon the cross when no hope is lost, heaven will be on earth. And this shall rise, just open your eyes, look up and witness the birth. Get in the water, get in the water, get in the water, get right with God. Unbind your hair, you haven't cared. Listen when I say unto thee, feed your set you free. John, John the Baptist, John in the Will of Galilee. Don't you lose your head, but wander instead, repent and repeat after me. Get in the water. Songwriting en storytelling zijn vergeleken met die van Townes van Zandt en Robert Earl Keen, terwijl zijn gemoedstoestand wordt vergeleken met die van John Mellencamp, Bruce Springsteen of Steve Earle. Zijn naam? Houston Marchman. Zijn song? Free Mexican Air Force. that's a whole second air on the week. It high above the moon, clear out of sight. It's a free Mexican Air Force flying tonight. In the town San Antonio, capital. from the six shooter, spinning the barrels for fun. Contrabandista, bandidos of light. They were the free Mexican Air Force flying tonight. op. Ik heb hier al vaker uitgesproken dat ik weinig of niets meer heb in Nashville. En toch draai ik iedere week nog enkele tiptoppers. Het wordt echter steeds meer eigen keuze, waarbij ik de kanshebbers voor de charts links laat liggen. Mijn eigen tiptoppers voor deze week zijn Sam Outlaw met Love is on a Roll en Mitchell Tenpenny met Alcohol You Later. work late, although I need the money. I gotta get home to my love and honey. She'll be there waiting, waiting impatiently. When love is on a roll, love is on a good roll. Usually I meet with the boys on Friday. Only this morning she said, This is my day. The look she gave me sent a shiver down to my soul. Love is on the road. change the name so my friends won't find out. But they're all heading home now. And I got word that she's hanging downtown. I know I shouldn't do it. Oh, but these shots I'm shooting make me not give a damn. And now it's more. Alcohol, alcohol, alcohol you later. Two for ones on a Tuesday. Bartender poured on too strong, cause he knows me. Then I take out my phone, find out if she's at home, cause I need someone to drink with. And now it's one more call you later. Rick Ling heeft genoeg gezien van de wereld. Hij gaat terug naar Texas. I'm going back to Texas. I'm homesick and a little lonesome too. Miss those big blue skies and those She's been real good to me. Though I've gained some ground, I'm still feeling down. I'm the loneliest man in Tennessee. I just heard you moved on back to Austin and talked to my old friend a time or two. She said you talked about me almost skies and those country nights. But what I'm really missing, girl, is you. So goodbye Tennessee and hello Texas I'm heading on home cause I am missing you. I'm going back to Texas. I'm homesick and a little lonesome too. Miss those big blue skies and those country nights.